Avond laat je mij alleen. heb daar niemand om me heen. Rook mijn laatste sigaret. Dan ga ik alleen naar bed. Mijn gedachten doen zo'n pijn. maar zou jij vanavond? Twee uur in de nacht. En ik die op je wacht. Jij denkt maar dat je alles maar van mij. Ik zit wat ben jij voor een vrouw?